Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Filipering heeft een van zijn populaire toeristeneilanden een half jaar lang gesloten voor bezoekers. Volgens president Duterte is het eiland veranderd in een beerput... omdat de toeristenindustrie hun afvalwater loost op zee. Als ze binnen zes maanden geen maatregelen hebben genomen... wil hij het eiland helemaal sluiten. Belangrijke websites en apps in Nederland moeten snel beter worden beschermd tegen DDoS-aanvallen, zeggen vijf deskundigen in digitale beveiliging. In een open brief roepen ze de overheid en bedrijven op om beter samen te werken. Op dit moment regelen bedrijven en instellingen afzonderlijk hun bescherming tegen internetaanvallen, maar volgens de deskundigen gaan ze in hun eentje de DDoS-oorlog niet winnen. Eerder dit jaar werden verschillende overheidswebsites en banken getroffen door DDoS-aanvallen. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft een intern onderzoek ingesteld... nadat is gebleken dat medewerkers het medisch dossier van realityster Samantha de Jong hebben bekeken. De Jong, beter bekend als Barbie, werd begin dit jaar met spoed opgenomen na een zelfmoordpoging. site Publix heeft aan één Vandaag verteld dat tientallen medewerkers van het Haagse ziekenhuis in het medisch dossier van de Jong hebben gesnuffeld, zonder dat ze daarvoor bevoegd waren. Het ziekenhuis zegt dat er maatregelen kunnen worden getroffen tegen degenen die dat hebben gedaan. De Surinaamse president Bouterse heeft een groot deel van zijn ministersploeg vervangen. Zes ministers zijn ingewisseld omdat volgens Bouterse de tweede helft van zijn regeerperiode er mensen nodig zijn met andere kwaliteiten. De oppositie in Suriname vindt de ministerswisseling een bewijs van incompetentie van de regering. De Braziliaanse oud-president Lula da Silva moet voorlopig de cel in. Het Hoge Rechtshof heeft hem schuldig bevonden aan corruptie. Lula gaat nog wel in hoger beroep, maar zo lang zit hij nog vast. Het weer, het is bewolkt. Vanuit het westen trekt regen over het land. In de loop van de dag wordt het droger en vanmiddag is er ook wat zon. Maar er staat wel flink wat wind en het blijft vrij fris met een graad of 9. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A4... van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 4 kilometer. Kost je een kwartier extra... Op de A6 richting Muiden bij Almere Haven 6 kilometer. Vertraging daar bijna drie kwartier. Door een kapotte auto op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knoop het Rotterpolderplein 11 kilometer. De rechte is dicht, kost je bijna 20 minuten.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 Straatman met het NOS-journaal. Britse veiligheidsdiensten denken het Russische laboratorium te hebben ontdekt... waar het zenuwgas Novichok is gemaakt. Dat is gebruikt bij de aanslag op de Russische dubbelspion Skripal. Ze zijn niet 100% zeker...